Jeroen van Kan met het NOS Journaal. David Cameron te vormen. Dat blijkt uit de exit polls, maar wordt ook bevestigd door de eerste officiële resultaten die binnenkomen. De conservatieven krijgen er negen zetels bij en komen op 316. Tien zetels verwijderd van een absolute meerderheid. Labour verliest 19 zetels en komt op 239. De Liberal Democrats, coalitiepartners de afgelopen vijf jaar, verliezen 47 zetels en gaan naar 10. Dat betekent wel dat een voortzetting van de coalitie mogelijk blijft. De Schotse SNP wordt in één klap de derde partij van het land met 58 zetels. De eurosceptici van UKIP blijven steken op twee zetels. In Sittard zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens 1 Limburg gaat het om leden van één of meerdere motorclubs. De schietpartij begon in de buurt van een sportzaal... waar op dat moment een groep handballers aan het trainen was. Eerst werd buiten een schot gelost. Daarna ging een groep motorrijders het café van de sporthal binnen. Ook daar werd geschoten. De reden voor de schietpartij is nog onduidelijk. De Belgische minister van Justitie, Geens, wil voyeurisme strafbaar maken. Aanleiding vormt de vrijspraak van een gluurder die had bekend vrouwen te hebben bespied. De coach van een damesvoetbalploeg filmde vrouwen en minderjarige meisjes tijdens het douchen. De man kan vrij omdat er geen sprake is van een strafbaar feit als de slachtoffers niet gedwongen worden en de filmpjes niet worden verspreid. Sevilla heeft in de halve finale van de Europa League goede zaken gedaan om voor het tweede jaar op rij de finale te bereiken. De bekerhouder uit Spanje won thuis met 3-0 van Fiorentina. De andere halve finale tussen Napoli en Dieper eindigde in 1-1. Volgende week zijn de returns. Het weer, vannacht alleen in het noordwesten kans op een bui, morgen wolkenvelden, maar in het zuiden ook geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog, het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van het land.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 Doen even een blokje van drie. Dan eh, kunnen wij de inwendige mensen even versterken. En uh, onszelf ook trouwens. Geniet ervan. no sunshine. zijn we natuurlijk weer. U dacht natuurlijk dat, dat, eh, dat we weg waren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik moest eventjes uh, de inwendigement verzorgen, zeg maar. En, uh, eh, maar goed, en dan ben je aan de koffie en dan denk je bij jezelf van, van ja... Ik kan wel iets stevigs gebruiken. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, je neemt maar genoegen met een gevulde koek, zeg ik. Want... de bitterballen zijn er nog niet. Kijk, zijn, je hebt je potje al dik genoeg, zeg ik dan. Hè? Oké. En we gaan eventjes een nummertje draaien van Donna Douglas. Zeg je vast wat? Ja, je zou zeggen van... hé, hey, hij is te laat, hij is te laat. nee, we zijn maar te laat. Het nadeel van Motown-muziek, maar is ook echt het enige nadeel... is dat die zo kort zijn, je krijgt geen tijd om een gevulde koek in je potje te stappen. Jij bent hem al op, Andrea. Ja, <laughs> ik stop hem meteen in mijn holle kies. <laughs> ik wil het niet weten. Eh, het is kwart over vier geweest alweer. <coughs> Sorry. En eh, wij gaan eens eventjes, eh, eventjes de Supreme weer verstandig halen, vind ik. dat, eh, dat wordt wel wat. Eh, André, misschien weet jij dat, eh, want uiteindelijk kom ik een beetje uit de buurt van hier natuurlijk. Ja. Haarlem. Kroketjes van Sols, zeg je dat wat? Kroketjes van Sols. Ja, dat is een vraag die komt uit Canada. Het is, het werkelijk niet te geloven. Ja. Kan je die ook eten, denk je? dat weet ik niet. ik, ik weet het niet. Ik ga ze even vragen. Kun je, kun je die ook eten dan? Kroketjes van Sols? Of eh, zijn het meer de Amerikaanse, of nee, de Canadese kwekkenboompjes, zeg maar? Of de hamburgers. Of de hamburgertjes. Ik, eh, ik, uh, ik zie geen bericht, dus geen bericht, goed bericht. Oké. Maar dat geeft niet, dan gaan we gewoon even door naar het volgende nummer. Dan komen we zo meteen weer terug op het kroketjesverhaal. En het is een nummer van... Van wie? Van Smokey Robinson. Smokey Robinson. Being With You. En ik ben altijd benieuwd geweest hoe dat nummer ontstaan is. Nou, hoe het ontstaan is, dat kan ik je niet helemaal zeggen. Ik, ik weet wel dat, dat hij een van de medeoprichters was van Motown. En ehm, hij is nog steeds onder ons. En hij treedt ook nog steeds op. En gelukkig maar. En absoluut gelukkig maar. Het nummer is ook regelmatig gecoverd. En ik eh, ja, ben eigenlijk wel benieuwd. Nou, we gaan eens even luisteren, joh. Ja? ja komt-ie. Goed. Robinson en Being With You. Wat is eh, het toch heerlijk om zo de nacht door te gaan, Ja, ik vind het, ik vind het geweldig. En eh, ik, denk, eh, ik denk dat ik er maar eens meer moet gaan doen. Ik bedoel, we hebben tenslotte hele goede muziek. Maar want wat dacht je bijvoorbeeld van het volgende nummer wat ik heb sta? dat was er eventjes lekker hè, natuurlijk. Over lekker gesprong. wat dacht je hiervan? Marvin Gaye, Sexual Healing. Dat is altijd een eh, heel imposant nummer. Eh, is dat. Eh, dat is gewoon een geweldig lekker nummer. Ik, ik heb begrepen dat wij een, een verzoekje hebben, dacht ik. Ja, ik krijg net een berichtje binnen. We krijgen een verzoek van mijn zoon uit Nieuwkoop. Oh, oké. En, en hoe heet die beste man? Jongen? Nou, zijn naam is Jean-Paul. Corrie Poon. ja. Elke Poon. Elke Poon. El Poon. Ja. Is dat die jongen die straks uh, eh, bitterballen kon brengen, kroketjes? Ja, volgens mij wel. Hij komt dadelijk met de auto deze kant op. En dan heeft hij kroketjes bij zich. Kroketjes. Eh, een heel bekend merk. We noemen geen namen. Nee, die gaan we niet noemen. Van kwek, kwek. Ja, zoiets. kwek of kwak. <laughs> en welk, welk nummer vraagt hij? Nou, hij vraagt het nummer, maar dat is ook al zo vaak gecoverd. What a Wonderful World. Nou, dan zou ik toch de beste nemen, Sam Cooke, denk ik. Dat denk ik ook. Zullen we dat doen? Laten we Sam Cooke nemen. Oké. En eh, je ziet ook hier weer toch die invloed van, eh, van Motown. Dat ook hij weer, zijn vader was een priester. Van wie? Van Jean-Paul? Nee, van Sam Cooke. Oh, oké. En je ziet ook weer dit, dit nummer weer die, die, die, die hele spieken, die hele specifieke geluiden weer naar voren komen. Ja, nou ja, dat is zeker weten. We gaan het beleven.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 And I know that if you love me too, what oh, a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. What a wonderful world this will be. Ik vind eh, eigenlijk dat het wel een beetje tijd is. Maar goed, ik kan me vergissen, want het is, uh, laat eens, het is vijf over half vijf. In Nederland, ik denk dat wij uh, Zandvoort wel een beetje wakker kunnen maken. Wat denk jij? Ja, dat moet nu wel gaan lukken. Want ik denk toch wel, te zijn over het algemeen hele harde werkers, heb ik gehoord. Ja, nee, dat klopt natuurlijk. Dus die, ik denk dat er zo de eerste nu al een beetje gaan opstaan. Nou ja, hoe mooi kan het zijn met het geluid van de solnacht. Nou ja, eh, het wordt alleen maar mooier, denk ik. Absoluut. Nou. Neem een sigaret, Kom oh. koffie. Zijn jullie nog wakker in Zandvoort? Ja, wij wel. Wij wel. Don't En dan zo wakker dat er een verkeerde nummer op staat. Want, oh, oh, oh, oh, oh. Was het niet Wim Zonneveld die zei van... ik word te oud voor die rotzooi? Ja, gooi die maar achter de rode dendrons. Ja, achter de rode dendrons. Wat was dat ook alweer? Dat was met, met, met... Ja, wat was dat ook alweer? Ja. He? Weet het ook niet meer. Ik weet het ook niet meer. We gaan het opnieuw proberen hey, het programma blijft hangen. Wat leuk. Haha, daar komt ie. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Nou, Zandvoort begint inderdaad wakker te worden, want we hebben een verzoek. Kijk aan. Van eh, Anoniempje. Hallo Carla, zeg ik dan. En eh... Dag Anoniempje. Jawel, jawel. We zijn nog gewoon eventjes stil, want het is nogal een verhaaltje. En eh, ik ga eens even proberen of, eh, of dat lukt. En ze wil graag een, een solnummer voor vader, dochter en een hele bijzondere kleinzoon. Oké. Mijn dierbare vriend Bertus één bijzondere kleinzoon, Robert. En onze, natuurlijk, Dolly Tempierik. Mama ZFM. Ah, oké. Okay. <laughs> Mama ZFM. En uh, ja, zoek een passend nummer en, uh, en bewijs dat ik niet voor niks luister. Nee, natuurlijk <laughs> luister jij niet voor niks, Carla. Met eh, alle plezier eh, doen we dat. En een passend nummer. Nou, we zullen we nou voor passend nummer doen? ik, ik denk dat ik er wat weet. Probeer deze maar eens. Als je het doet, tenminste. En doe het niet, hè? Ik, ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Wat zeg je? Clyde King. Wat denk je daarvan? Ik versta er helemaal niks van. Clyde King. Clyde King. I'll never stop loving you. Ja, maar dat ken je, want ik sta hem al aan. Ah. Maar ik hoor hem niet. Ja, nu hoor ik hem. Nu hoor ik hem. natuurlijk. Ik denk, nou weet je wat, laten we eens even een, lekker nummertje draaien. Maar goed, het wordt eh, wat later. Dus dan mag het dans worden. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations. ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. say goodbye. Many months have passed us by. Ja. Goodbye. En we gaan gewoon verder natuurlijk. de Dels natuurlijk. En eh, ja, die jaren 50, jaren 60. Het is een geweldige mooie tijd voor, voor de muziek van, eh, ja, die eigenlijk nu veel te weinig hoort. Net als uh, deze. Ella James, Swing Low Sweet Chariot. James en uh, Swing Low Sweet Chariot. Ja, ik ken van Eric Clapton natuurlijk, maar ik vind deze toch wel, eh, wel... dat je zegt van nou, deze toch wel mooi hoor. We gaan eens even kijken wat, eh, wat, wat, wat de volgende is. Wat is de volgende eigenlijk? Nou, ik, ik, ik, kan me herinneren nog vanaf, vanuit mijn jonge jaren... dat dit zo'n nummer is... wat zo typisch met Motown te maken heeft. Ja. Geschreven door Arby Graves, gezongen door Arby Graves. Oké. En het nummer heet Take a Letter Maria dat is zo maar is het, gaand. Is het ook wel bekend wat er in die letter staat dan? Want dat vind ik Ja, dat kom je in het verhaal wel te weten. Nou, dan gaan we even naar luisteren dan. Laten we het maar doen. Goed zo. Last night as I got home About a half past ten There was the woman I thought I knew In the arms of another man I kept my cool, I ain't no fool Let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria. Address it to my wife. Say I won't be coming home. Gotta start a new life. We'll take a letter, Maria. Address it to my wife. Send a copy to my lawyer. I start a new life. You've been many things, but most of all, a good secretary to me. And it's times like this I feel you've always been close to me. Was I wrong two world nights? said to my wife, say I won't be coming home. Gotta start a new life. We'll take a letter, Maria. Address it to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta have a new life. What a man loves a woman. It's hard to understand. But she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? we take a letter, Maria. Address it to my wife. Say I won't be coming home. Got to start a new life. Oh, take a letter, Maria. message to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta have a take a letter, hurry to my Grace en Take a Letter to Maria. En ik weet nog steeds niet wat erin staat. Eh, maar goed, eh, dat maakt helemaal niet uit. Ik eh, pak straks een fluitketeltje en ik maak die envelop open. Dat maakt me helemaal niet uit. Ik, ik vind het allemaal wel goed.